Start. moet met het NWS Journaal. FC Twente mag drie jaar geen Europees voetbal spelen. De KNVB heeft die straf gegeven vanwege een samenwerking... die de club uit Enschede aanging met een investeringsmaatschappij. Twente kreeg 5 miljoen euro in ruil voor de transferrechten van zeven spelers. De investeringsmaatschappij had daardoor meer invloed op de club... dan volgens de regels is toegestaan. FC Twente was bang ook de licentie om in Nederland te spelen te verliezen... maar die straf heeft de KNVB alleen voorwaardelijk opgelegd. Openbare scholen in Los Angeles zijn vandaag plotseling gesloten vanwege een bomdreiging. De lessen waren al begonnen, leerlingen zijn direct naar huis gestuurd. De politie neemt de dreiging, die via internet binnenkwam, zeer serieus. Alle scholen worden doorzocht voor de lessen weer beginnen. Er zijn 900 openbare scholen in L.A., waar in totaal meer dan 640.000 scholieren op zitten. Een 47-jarige inspecteur van de Brusselse politie wordt verdacht van de verkrachting van minderjarigen. Verdachte Mark V. werd in juni al aangehouden omdat hij in bezit was van kinderporno. Later bleek dat V. zelf te zien is op de gevonden beelden. Ook was de verdachte bezig een reis te plannen met minderjarigen. Er staat geen natietrein vol goud en sieraden in een ondergrondse tunnel in Zuid-Polen. Geologen hebben grondonderzoek gedaan naar aanleiding van een verhaal over de natietrein dat in de Poolse regio al tientallen jaren bestaat. Deze zomer beweren twee mannen dat ze wisten waar de trein met 300 ton goud begraven lag. Volgens de onderzoekers is er geen bewijs gevonden voor de trein, maar zou het wel kunnen dat er op 9 meter diepte een tunnel zit. Volgens het verhaal zouden nazi's de trein aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben verstopt. Het weer nog, vanuit het zuidwesten toenemende bewolking en op steeds meer plaatsen regen. Vannacht droge periode en minima rond de 10 graden. Morgen vroeg nog wat buien en morgen overdag wordt het 11 tot 14 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een rommelige avondspits met veel aanrijdingen. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 5 kilometer file. Daar staat een auto in brand. A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Utrecht 8 kilometer. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en bommel 13 kilometer. A6 Muiden richting Lelystad voor Almere Poort 3 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Op de A9 Diemen richting Alkmaar voor Badhoevedorp 6. A9 van Amstelveen naar Diemen voor Knopen Diemen 6 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen nog drie kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk.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 allemaal fijne dagen en een